Ze wilden uitstel. Maar het is niet voor het eerst dat de zaak vertraging oploopt en de rechtbank wil dat het vanaf nu een beetje opschiet. Bij een busongeluk in Algerije zijn 34 mensen om het leven gekomen. 12 anderen raakten gewond. De bus knalde vannacht op een auto, daarna brak er brand uit. Begin dit jaar was er ook al een groot verkeersongeluk in Algerije. Toen stortte een touringcar met toeristen in een ravijn. Disney bestaat in oktober 100 jaar en dat wordt gevierd met concerten in de Ziggo Het is nog niet bekend wie er gaan optreden, maar er zullen bekende Lion King, Aladdin en natuurlijk ook Frozen hits voorbij komen. Ja, de concerten zijn in december. En hoe spannend is de Tour de France nog na die tijdrit van gisteren? Het kan beter, het kan sneller, het kan geweldiger. Vingegaard, deelt een ongekende tik uit aan Pogacar. Ja, de strijd tussen de toerwinnaar van vorig jaar en die van het jaar daarvoor lijkt beslist. De Sloveen Pogacar heeft nog maar een paar dagen om twee minuten goed te maken op de Deen Vingergaard. Al is dat niet helemaal kansloos, want vandaag wordt een ongekend zware etappe, zegt verslaggever Tom Lagerberg. Ja, de renners krijgen het echt voor hun kiezen. Eh, twee klimmen van de eerste categorie, daarna een van de tweede categorie. Maar met name die slotklim, die is van de buitencategorie, de Col de la Lo. En daar komen ze op het hoogste punt van deze tour. En die klim die is 28 kilometer lang. Gemiddeld 10% en zelfs een stukje van 24%. Dus dat is echt voor de klimgeiten van het peloton. Het weer, maar dan wel in Nederland. In het zuiden het vaakste zon. In het noorden valt af en toe regen bij 19 tot 24 graden.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 Schat, wat's de dealie? Ey. Eh. Ik geef je liefde, ah, baby. Jij ja, ik loef je model. Jij lijkt wel een model. Shit, ik laat je komen naar mijn hotel kom langs bij je baby, doe het zo snel. Ik geef mijn telefoonnummer als je zo belt. Ik hou geen dans van je schatje, van je assen tot je lippen. Wil je dagje met me shoppen of een bij me pitten? Wil je omdraaien voor me en van achterom me zitten?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 Zij heeft aan de pers, ik ben ook fucking zo. Ze vult haar witte wijn, altijd zo fucking droog. En we hoeven niet uit huis om te gaan naar bioscoop. Blijft ze movie, ik ken haar als sinds groep 3.